Dat overleefde hij niet. Vandaag is het 452 dagen geleden dat Carlo overleed. Carlo, de liefde van mijn leven. Carlo is op een afschuwelijke wijze van ons afgenomen. Niet door een ziekte, niet door een ongeluk, maar door een moedwillige daad van zinloos geweld. In de zaak staan zes mannen terecht. Zij hebben tot nu toe nog niet verteld wat er die avond op Mallorca precies is gebeurd. De familie van Carlo deed net nog een keer een oproep om dat toch te doen. Als we nog iets van de natuur willen overhouden, is het echt nu of nooit. Dat zegt het Wereld Natuurfonds. Ze hebben geteld wat er nog over is van dik 5000 diersoorten die in het wild leven en zijn zich kapot geschrokken. Gemiddeld zijn populaties sinds 1970 met 69% verminderd. In de Amazone is dat zelfs 94%. Docentenopleidingen zijn het afgelopen jaar een stukje populairder geworden. Bij alle vakken zijn meer aanmeldingen binnengekomen. Maar vooral bij de maatschappelijke vakken ging het hard, in de hbo-gids. Dan moet je denken aan geschiedenis, adreskunde of economie. En in veel vriendengroepen is het een sport om mensen cadeaus te geven waar ze eigenlijk niks aan hebben. Ed Sheeran doet dat ook. En voor zijn goede vriend en collega Sam Smith regelde die wel iets heel bijzonders. Was te horen in de Kelly Clarkson show. It's actually wild. I can't like I thought it was a joke, but he it's a it's a six foot two um, marble penis. <laughs> that is um, that is um, it's what two it's two tons. is two tons. And I'm gonna have to get it craned into my house. een enorme piemel van marmer dus, van bijna 3 meter hoog en 2000 kilo. Het ding moest met een kraan naar binnen worden getakeld. Het is trouwens niet voor het eerst dat Sharon zo'n geintje uithaalt. Sir Elton John kreeg vorig jaar ook al een enorme piemel van hem. Het weer eerst grijs, overal regenachtig. Vanmiddag zijn er wel meer opklaringen bij 13 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB.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 The Archbishop is a peaceful man. Together say that the freedom fighters will overcome the very strong. I wanna know if you're blind, Joanna. If you wanna hear the sound of drum, can't you see that the tide is turning?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 De Russische president Poetin en de Turkse president Erdogan ontmoeten elkaar vandaag in Kazachstan. Waarschijnlijk spreken de presidenten over een Turks voorstel om te bemiddelen in de oorlog in Oekraïne. Polen heeft een verdachte in de moordzaak rond Peter de Vries overgedragen aan Nederland.